Rotterdam is rauw, Rotterdam is ruw, Rotterdam is leuk, Rotterdam is eigen tijd. is koppig. En eh, eh, what you see is what you get. Ehm, geniet er vooral van. En eh, als Koningsdag achter de rug is, neem dan een keer de trein met je ouders, waar je ook woont. Kom dan eens een keer naar een dagje gezellig Rotterdam. En dan kun je zien ehm, wat de stad ook in het echt ook is. En niet alleen maar via de televisie. Als je twijfelt of je wel genoeg verdient, mag je straks aan je baas vragen wat jouw collega's voor salaris hebben. Het is een van de dingen die staat in een nieuwe wet die is aangenomen in het Europees Parlement. Daarmee moet het verschil in salaris tussen vrouwen en mannen worden verkleind. In Amsterdam is een dode gevonden in een parkeergarage. De politie denkt dat het gaat om degene die vanochtend een vrouw heeft doodgeschoten in een trapportiek. Bewoners van de straat waar dat gebeurde zijn geschrokken. Allemaal politieauto's, wel een stuk of twintig of zo. En die reden heel tijd heen en weer hier door de straat, daar door de straat. En toen kwam de helikopter. Ja, ik zag een vrouw op de grond liggen. vindt u ervan dat het zo in de buurt... vreselijk. Ja, vreselijk. Tuurlijk, vreselijk. Op beide plekken doet de recherche nog sporenonderzoek. En er kruipen ladingen giftige spinnen en reptielen rond in dierenasiels. Een hoop mensen kochten die exotische dieren tijdens de coronapandemie... maar vinden het nu wel weer mooi geweest. Volgens deze dierenorganisatie waren de leguanen, gifslangen, landschildpadden en kameleons echt impuls aankopen. Ongeïnformeerd, weten niet goed waar ze aan beginnen. Eh, uiteindelijk groeit zo'n dier, wordt ook gevaarlijk in veel gevallen. Ehm, ze verliezen hun interesse ja, en dan willen ze van zo'n dier ook weer af. De dierenorganisatie ziet het liefst dat er strengere regels komen... voor het houden van exotische dieren, zoals kaimannen en wurgslangen. Het weer, af en toe zon, maar het waait ook stevig. Vallen ook wat buien, vooral in het zuidoosten. Het is 12 graden in Friesland tot 16 in Limburg. Vanavond zijn er opklaringen en morgen is het bewolkt en regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. e file in Noord-Holland die staat op de N201.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 My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, Hey, look, I made it. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no.